Nou ja, haar ministerschap draait om dit soort wetten. Ze komt op voor minderheden, de LHBTI-community, vrouwenrechten. En het menstruatieverlof is een onderdeel van een reeks wetten. Zo is er vandaag ook een abortuswet en een transgenderwet doorheen gedrukt. Door die laatste wet kunnen Spaanse jongeren nu vanaf hun 16e zelf bepalen welk gender in hun paspoort staat. De Verenigde Naties willen dat landen 1 miljard dollar aan humanitaire hulp aan aardbevingsslachtoffers doneren. Daarmee kan drie maanden hulp worden geleverd aan 5,2 miljoen mensen, al dus de VN. Dinsdag deed de organisatie al een soortgelijke oproep. Toen ging het nog om een bedrag van 400 miljoen dollar. Het kabinet wil met een pakket aan maatregelen de woningnood een beetje onder controle krijgen. Staat onder meer in dat er landelijk gaat worden bepaald waar wat voor soort huizen worden gebouwd. Tot nu toe bepalen gemeenten dat zelf en dat zorgt voor verschillen, zegt woonminister De Jonge. Ajax speelde vanavond in Amsterdam tegen Union Berlin in de Europa League. Het stond lang 0-0 tot Union Berlin scoorde. leek even foute boel voor de Amsterdammers, maar toen was daar de VAR. En er wordt nu gekeken of er eh, hens gemaakt is door de aanval. Als het hens is, en dat is het... dan heeft Ajax een meevaller gekregen. Een cadeautje. Deze meevaller moet Ajax eh, dan eh, de kracht geven om er nog eh, iets moois van te maken. Iets moois dan 0-0. Dat laatste gebeurde niet en dus bleef het 0-0 in Amsterdam. Volgende week wordt dezelfde wedstrijd gespeeld, maar dan in Berlijn. Wie dan wint is door naar de volgende ronde van de Europa League. In hetzelfde toernooi trapt PSV nu af. Die spelen in en tegen het Spaanse Sevilla. Dan nog het weer.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 Shari is een vriend. Ze kan het zakken naar beneden. En zat je pillen op die beat. Zat ik een pillen en wiet. Shari is een vriend. Ik kan genieten van een wijntje ik van mijn wiet Yeah, hey, ik wil genieten van mijn bitch Wow, jongens uit de actie maken hits Nou, shake je body, zet het op die tits Nou, vroeger had ik scheuren, nu grip Wow, yo, vanavond geef ik uit, ik ben een maandje vrij Super nonchalant, we mag de schade zijn Vlieg mijn jongen binnen, laat mijn maatje vrij want jij kan vrij zijn, vrij zijn Beweeg het op die beat en ik heb tijd vrij, tijd vrij Vanavond ben ik hier als je bij mij blijft, mij blijft Genees ik je verdriet, want ik heb wiet En pillen en iets wat ik heb pillen en wiet Ik pillen en wiet Shawty is een vriend Ze kan het zakken naar beneden En schot je pillen op die beat Schat ik je pillen en genieten van een wijntje, bestellen nog een treintje. Baby shaker voor me, geeft een paar vrouwen een seintje. niet in mijn system, kan vanavond niet meer rijden. Genieten van mijn wietje, kan ook actie van me krijgen. Shawty gooi het op, los, dus weet hoe ik het opvok. Baby we gaan hoog, Ik kan springen in mijn trap op. Voeten in het zand, het is de wiet die me nu opvok. Neem mijn beeld, laat spelen net de kost want jij kan vrij zijn, vrij zijn, beweeg het op die beat ik heb tijd vrij, tijd vrij. Vanavond ben ik hier als je bij mij blijft, mij blijft. Genees ik je verdriet, want ik heb wiet. En pillen en wiet, schat ik heb pillen en wiet Schat ik heb pillen en wiet Shari is een freak Ze kan het zakken naar beneden En schot je pillen op die beat Schat ik heb pillen en wiet Shari is een freak Ik kan genieten van een wijntje Maar soms geniet ik van mijn wiet, wiet, wiet, wiet Schat ik heb pillen en wiet Shari is een freak Ze kan het zakken naar beneden dan het laatste gedeelte van deze finale van de night editie van de Rob Agda Award. Het tweetal wat je net hebt eh, kunnen horen heeft daar nooit aan meegedaan. Bij hun is het eigenlijk min of meer als één rechte lijn omhoog. Ik heb het over Siggy en Dins hier uit Zandvoort. De mannen zullen binnenkort te zien zijn tijdens een onderdeel van Paaspop. En Pillen en Wiet, het is een snel nummer en daarom draaien we hem ook. We gaan verder met het laatste stuk. Het allerlaatste stuk van deze finale van de night editie van de Rob Hakdown wordt. En het woord is weer aan presentatrice Elvira Smink. Goedenavond! Alright, de laatste act. Ik hou het kort. Als het maar duister is en anders niet. Side City! Insert side CC disk. ken nog wel een eng verhaal. Anyone alone in the woods? Thanks, Linda. You can't see. You smell this odor of death. You turn around, and suddenly, this horribly mutilated face stares down at you. It's the last thing you see. Big horrors. op stoomtocht dus als een Ruggen geraakt in een bocht For real, kom eens kijken wat we opkoken vries uit de grond gedoken Uit de negende laag van de hel zijn we vrijgebroken Punk het door met een hamer op je slagader Voor de artsen toortje denk denken bij buiten van je benen met een steen. Je schedel ligt in tweeën met je vlees over de stoelstenen gevreven in je torso. Een brand gehouden de van mijn vuist. Over je ziel en in je niet meer huis. in de hoek als een smokebom. Snoop zie hoe ik uit de rook kom. Roof toch, één schot in je hoofd, joch. Stroop toch, jouw kop is de roostoch. Roof toch, in de hoek als een smokebom. Snoop zie hoe ik uit de rook je hoofd, joch toch. jouw kop is een rotstok Ik hou rappers in een hok, lastig, de stroomstok Dit is postvolk, draai door als Het wordt tijd om terug te kruipen naar de smerige kerkers van de ziel absorberende bottentoren van Zuid. Ropak Octavoort. Dank, Dank jullie wel! Dank jullie wel! Even de kleine SO naar alle deelnemers ook trouwens. SO naar Kanki, SO naar Salute and Grown. En zo naar iedereen die heeft En zo Red Shade, SO No To List, iedereen thanks allemaal. Fucking dikke City! Eh, Alright, wat een afsluiter. Ik kan jullie vertellen, er wordt altijd geloot met de Rob Acta. En deze loting was echt alsof het, alsof het gepland was. Wat een afsluiter. Side City, nog één keer. Orla! eens aan. Meestal praten we even vooraf wat betreft de deelnemers van deze finale van de Night Editie. En toevallig is er ook een, eh, ja, een bekende. En dat is in de persoon van Tom van Side City. Tijdje terug ook eh, bij ons eh, geweest. Maar nu uh, is het voor een... ja, nu gaat het ergens over. Zeker weten. Nou is het, nou is het menes Lang op voorbereid. Heel veel zin in niet per se zenuwen, maar wel veel adrenaline. Dus eh, we, gaan, eh, we sluiten ook af de avond. Dus eh, zin om te beuken. Ja. Ehm, als het, ja, wat, wat, is er eigenlijk in die tussentijd min of meer nog met jullie gebeurd? zijn jullie nog gewoon driftig bezig geweest met muziek maken en dat soort dingen? Nee, niet heel erg. er ligt wel een, een, een tweede soloalbum van mij klaar waar de puntjes op de i gezet worden. Eh, een beetje rustig kijken of er nog showtjes ergens te regelen zijn. Proberen hier en daar radio eh, radioshowtjes te regelen. Met Haarlem 105 heb ik contact proberen te leggen. Hmm. Eh, dat voornamelijk. We hebben geen vaste studio op dit moment. Dat ligt er even uit. Ja. Dus echt muziek maken staat niet per se op de voorgrond. Maar we zijn heel veel bezig geweest met... toen we hoorden dat we visuals mochten doen voor Patronaat... zijn we daar, hebben we daar ons hart en, hart ziel in gestoken. Ja. Dus dat is, heeft heel erg de voorgrond gehad de afgelopen, afgelopen tijd. Ja, hoe belangrijk zijn die visuals voor jullie? Ja, dat is wel echt een enorme toevoeging. Ja? Ik denk dat dat uit individuals, dan kan je wel heel goed het karakter van Side City ook nog kwijt. Dat het gewoon één groot mooi totaalplaatje wordt. Zeker weten. Oké. Eh, dan nog natuurlijk de laatste vraag. Waar zijn jullie op eh, te vinden? Eh, Spotify sowieso. dat is de, de Side City Swarm. Instagram, at Side City Official. En YouTube is ook Side City Swarm. Dus dat dat zijn de plekken. Dankjewel. alsjeblieft. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de finale van de Night editie van 2023 bij de Rob Agda Award. Vorig jaar werd hij namelijk voor het eerst geïntroduceerd. De winnaar van die editie was Nat Francis. En die hoor je nu. Hey, Daniel. living, don't know what to do. Oh, I want it all, I ain't come here to lose. No, I'm rising up, I need the highest view. Whoa, I take what's mine, I need that paid in full. Whoa, swerving, don't know what to do. Oh, I want it all, I ain't come here to lose. No, I'm rising up, I need the highest view. I take what's mine, I need phone. What would you do to survive? What you gonna do just to eat? When it's time to go ride, gotta pull up with that heat like Wolf swerving. From all my mistakes, I be learning. Tragic, ayy. Eh? The way I'ma blow with that magic, let's go. I got millions on mine, couple thousand inside. Bad bitches in line, blations that I like, go work it. The way that she dropped to the floor, make a nigga want more. My bitch gon' twerk it, ayy. Eh? Don't even know what to do. Swerving on the grind, I came too far not to lose. Whoa, swerving, don't know what to do. Oh, I want it, oh, I ain't come here to lose. No, I'm rising up, I need the highest view. Whoa, I take what's mine, I need that paid in full. Whoa, swerving, don't know what to do. Oh, I want it, oh, I ain't come here to lose. No, I'm rising up, I need the highest view. What's mine? I need that paying can Fuck up a check, but then get it all back and then double that stack, all that cash flip. Yeah. I got all my money in silence, they thought man was broke. I love that tactic. Okay. Don't show too much, cause if they know too much, it's anticlimactic. There's no holding me up. Way I'm blowing this up, I'm like gas on a match flip. Blowing up, man, I'm tapping, tapping. Hard shell, I'm not cracking, cracking. Grinding hard, no lacking, lacking. All these niggas be capping, capping. Leave my notes, get the stacking, stacking. When it all ain't come here to lose. Rising up, need the highest view. Swerving round now, what's happening, happening? Whoa swerving, don't know what to do. Oh, I want it, oh, I ain't come here to lose. No, I'm rising up, I need the highest view. Whoa, I take what's mine, I need that paid in full. Whoa, swerving, don't know what to do. Oh, I want it, oh, I ain't come here to lose. No, I'm rising up, I need the highest view. Whoa, I take what's mine, I need that paid in full. achter elkaar te weten. Ned Francis met Swerving. Daarachter hoorde je Precursor met Desire. En daar weer achter Artistiek met Asteroid. Tot zover ook deze uitzending rondom de finale van de night editie van de Rob Hakda Award 2023. We sluiten af met een zeer experimenteel nummer van Lucas Schuurman van het album Hallo.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 De drie onbekende objecten die afgelopen week boven de VS en Canada uit de lucht zijn geschoten door de Amerikaanse luchtmacht... hadden waarschijnlijk niets te maken met een spionageprogramma van China of een ander land. Dat heeft president Biden gezegd op een persconferentie. We don't yet know exactly what these three objects were. But nothing, nothing right now suggests they were related to China's spy balloon program or that they were surveillance vehicles from other, any other country. Ongeveer een week geleden werd er ook al een ballon neergehaald. Deze was volgens de VS wel afkomstig uit China en bedoeld voor spionage. Er komen strengere regels om de natuur in de Noordzee te beschermen. In het gebied boven de Waddeneilanden moet onder meer de bodem met rust worden gelaten. Vissen met sleepnetten mag daar dus niet meer. Met de nieuwe regel is straks 5% van de zeebodem op de Noordzee beschermd. En dan 5% maar, hoor ik je denken. Ja, nu is dat 0,3%. Amerika zal Estland... Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Nashville. This is the Nashville Radio Show with, with, your weekly fix of country bluegrass, Americana,